een regenachtige dag. Ja, dat was eh, het begin van dit eh, nummer van Klaatu. A Routine Day. Dat zou het vandaag zomaar kunnen zijn op deze zondag. De eerste zondag van oktober. Maar het is het niet, want wij maken je zondag speciaal hier bij ZVL. Welkom bij de zondagmorgen van ZVL. Ik ga je oren vertroetelen met geweldige muziek tot 12 eh, uur. En we hebben ongelooflijk veel afwisseling, dus Stay tuned. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Muziek uit de jaren 60, 70, 80, 90 en uit de hitparade van vandaag. Dus, ja, amuseer je maar. ontzettend zwoel lied, toch? Van Joe Cocker, You Can Leave Your Head On. Nou, dan heb je het beeld al voor je, denk ik, op deze zondagmorgen. Eh, en Peter and Garden hoorde je hier in de show. En eh, Woman, je hoort het misschien aan mijn stemming. ik ben een beetje verkouden. Ja, heb ik altijd zo'n beetje eh, in dit jaar getijden wisseling van de seizoenen, dan eh, wil mijn stem eh, nog wel eens een keertje veranderen door ja, wilde beestjes in de keel, zou ik maar zeggen, in de longen. Nou, valt allemaal wel mee verder. Ik voel me prima, dus als je denkt van ik moet me zorgen maken over, over het hoor, helemaal nergens voor nodig. Straks, over ongeveer een kwartier, hebben we een interessant onderwerp in de show. We gaan het hebben over ja, toch wel iets ernstigs. 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie. We gaan praten met uh, Helene van Dongen. Zij is van Alzheimer Nederland. Dick van Goos Gooswilliger gaat met haar eh, praten over die nare aandoening.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 een van de mooiste songs van Lucy Silvas. Nou, ze heeft een paar prachtige albums gemaakt. En eh, ja, daar staat heel veel mooi werk op. Waaronder dit dus. What You're Made Of. En daarvoor hoorde je Take That and Back For Good uit 1995. Zo lang geleden alweer. je hoort het allemaal hier bij ZVL de Show. Straks over een paar, paar minuten, ook, ik ga ervan stotteren, gaan we het hebben over dementie 1 op de 5 mensen krijgt dat 20%. Dus de kans dat je ja, last krijgt van dementie is heel groot. En ja, wat doe je dan? Je hoort het straks hier in de show. Eyes of emerald and white, more precious than gold. Hands as soft as the sand, but harder to hold. Tonight could be the last time your heartbeat and mine are ever this close.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 Romantische muziek uit Frankrijk hier in de show, de zondagmorgen van ZVL. Yves Duté, prendre un enfant. Natuurlijk. En Louis Capaldi, zijn nieuwe single Something in the Heavens. En het lijkt een beetje op Paul McCartney. Vind je ook niet? Toen ik het voor het eerst hoorde dacht ik... Is het Paul McCartney op zijn oude dag of is het toch iemand anders? En toen bleek het de nieuwe single te zijn van Louis Capaldi. Natuurlijk hier in de show. Tijd voor ons eerste onderwerp. Ik kondigde het al aan. Hier is mijn collega Dick van Gooswilgen. 1 op de 5 Nederlanders krijgt dementie en bij vrouwen is dat zelfs 1 op de 3. Wat kunnen we doen aan preventie? Hoe ver zijn we met de ontwikkeling van medicijnen en welke rol kan technologie gaan spelen bij de hulp met mensen met dementie? We vragen het allemaal aan Helene van Dongen. Zij is regiocoördinator Zuid-Holland en Zeeland bij Alzheimer Nederland. Nog even voor een goed begrip. Alzheimer en dementie, dat zijn allemaal begrippen die een beetje door elkaar worden gebruikt. Kunt u enige ordening nog aanbrengen in hoe dat eruit ziet? Ja, eigenlijk moet u zien dat dementie de overkoepelende paraplu is en dat eh, alle vormen eronder vallen. En een van de vormen van dementie is Alzheimer. En ehm, nou, kenmerkend aan Alzheimer is bijvoorbeeld dat er daar eiwitten eh, gaan ophopen in het brein. Eh, en in cellen gaan zitten en daardoor schade veroorzaken. En dat is dus een manier om die klachten van dementie, die bij dementie horen, te krijgen. Uw organisatie zegt op de website: 1 op de 5 mensen krijgt dementie. En bij vrouwen ligt dat zelfs hoger, 1 op de 3. Hoe, hoe krijg je nou eigenlijk dementie? Is, en is het te voorkomen? te voorkomen, eh, dat, dat is het niet. Maar er zijn natuurlijk altijd dingen die we kunnen doen eh, om uh, ons hartvaatstelsel in ieder geval goed op orde te houden. Ehm, en dat is gezond leven. Eh, geen overgewicht, op tijd naar bed, genoeg uren slapen. Maar ook onverwachte dingen misschien die mensen niet direct bedenken, is om nieuwe dingen te blijven leren, om dat brein aan de wapper te houden, om ook vooral heel goed sociale contacten te onderhouden. Dus eh, in relatie met andere mensen te blijven. Dat is ook een hele belangrijke trigger om je brein gezond te houden. Nou zijn er allemaal berichten in de media dat er medicijnen komen. Er wordt veel onderzoek naar gedaan op dit moment. Is dat eh, goed nieuws voor jullie? Het is goed nieuws, maar eh, het is nog niet eh, het ei van Columbus. Ehm, we maken de eerste stappen in medicatie die ook daadwerkelijk iets kan doen aan het ziekteproces. En dat was daarvoor nog niet. Toen konden we het een beetje uitstellen, de klachten een beetje minimaliseren, op zijn best. En heel vaak deed het ook maar heel erg weinig. Eh, de huidige nieuwe generatie eh, die er nu aan zit te komen, die lijkt ook wat te kunnen ingrijpen op het ziekteproces door bijvoorbeeld die eiwitten op te gaan ruimen waar ik het net over had. Betekent wel dat het alleen voor een groep mensen is die de ziekte van Alzheimer heeft en niet voor de andere 49 vormen van, eh, van dementie die er zijn. En dat we op dit moment een, maar een heel klein percentage van de mensen die Alzheimer heeft ook in aanmerking komt om met deze medicatie te gaan beginnen. Maar wel hoopvol dat we nu medicijnen gaan krijgen die echt iets kunnen gaan doen aan het opruimen van, eh, van, de, van de eiwitten. Nou, ze zorg voor mensen met dementie eh, natuurlijk best heel belangrijk. En naasten en mantelzorgs moeten daar ook heel veel voor doen. Dat is af en toe helemaal niet eenvoudig. Kan nou bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie er iets mee doen? En nieuwe technologie, eh, robotisering. Is dat, eh, om nog een keer dat woord te gebruiken, wellicht een ander ei van Columbus wat we kunnen gebruiken? Er wordt op dit moment heel veel onderzoek naar gedaan. En ook binnen Alzheimer Nederland. Eh, eh, het project DEMTech. En dat betekent dat wij inderdaad met bijvoorbeeld de Technische Universiteit in Eindhoven druk bezig zijn met te kijken van wat zijn nou zaken die het leven voor mensen met dementie en of hun naasten door middel van technologie eenvoudiger kunnen maken ook kun je natuurlijk dingen bedenken waar een mantelzorger of waar een zorgprofessionals profijt van, uh, van eh, kan hebben. Dus daar wordt ook heel veel onderzoek naar gedaan. En eh, samen opgetrokken met, met de technische mensen om, om te kijken of dat een ondersteuning kan gaan bieden. Er is nog genoeg werk te doen. Er moet nog veel onderzoek worden gedaan. Er is ook veel geld voor nodig. Jullie werken met 3700 vrijwilligers in Nederland, 48 regio's. Uh, gestel nou dat u morgen de kans krijgt om met de minister van Volksgezondheid te praten en u mag een verlanglijstje meenemen. Wat staat er dan op nummer 1 en 2? Wat zou u de minister heel graag vragen? Wat heeft u nodig? Stop met bezuinigingen richting de gemeentes. Eh, want de gemeentes hebben echt wat geld nodig om, eh, om die ondersteuning te kunnen gaan bieden. En eh, om met minder geld meer te moeten doen. Met de toename van de mensen die ondersteuning nodig hebben. Ja, dat is bijna een onmogelijke opgave waar je mensen voor stelt. En een ander ding is denk ik iets heel simpels als laten we vooral ons het erover hebben, het praten erover, eh, zodat het uit de taboe-sfeer komt, zodat we er gewoon in alle openheid kunnen kijken wat hebben we met elkaar nodig om mensen met dementie onderdeel eh, van onze samenleving te kunnen laten zijn, zolang eh, dat nodig is. Ja. Als mensen meer willen weten over dementie en al zijn vormen en onderzoeken. Eh, jullie hebben op jullie website ook een test die je kan doen zelf. Ja, www.alzheimer-nederland.nl en anders op dementie.nl. Daar staat ook heel veel inhoudelijke informatie. Helene van Dongen, regio coördinator Zuid-Holland-Zeeland van Alzheimer Nederland. Dank voor het gesprek. ZVL tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Omroep ZVL. Toen hij de deur dicht deed met het paspoort in zijn jas, had zij totaal geen weet en stond de snelkoppan op het gas. Ze zouden zo gaan eten, de vier met slagen klaar. Daar stonden oude auto's op, maar hij droeg half lang haar. Ze hadden het zo goed, ze hoefden niets te laten staan. Hij deed iets in computers, dus dat was een prima baan. Plus twee gezonde kinderen en financieel nooit klem. Hun dochter leek zo leuk op haar, het jongetje op hem. Maar hij verdween nergens heen was op een maandag, toen hij verdween, nergens heen. De noorderzon scheen. Hij kreeg die drang wel vaker en dan ging hij onder het mond Van even met de hond uit, soms wel negen straatjes om Wanneer hij nuchter thuis kwam, dan lag zij alvast in bed. Ze vreeën zich tevreden of hij nam een slaaptablet. Maar deze maandag hing er iets meeslepends in de lucht. Het kroop bij hem naar binnen en het joeg hem op de vlucht. Voor het geluk en voor de zekerheid en voor een oude dag. Hij wou een ander leven dat niet uitgestippeld lag. En hij verdween nergens heen was op een maandag, toen hij verdween, nergens heen, de noorderzon scheen. De hele weg naar Schiphol had hij ogen in zijn rug, die negen jaren huwelijk, hij keek er vreemd op terug. Hij was al half een ander, en die ander zou wel zien, op IJsland of in Canada, hij had een wiel of tien. Hij voelde zich zo'n twintig weer opnieuw alleen van huis. De plastic beker koffie smaakte half zo als thuis. En hij vond een bolle wandje van zijn zoontje in zijn zak. Toen scheelde het even weinig of hij huilde en hij brak. Maar hij verdween nergens heen. Het was op een maandag toen hij verdween nergens heen de noorderzon scheen. Maar hij verdween nergens heen. Het was op een maandag toen hij verdween nergens heen. bij te ontspannen op de zondagmorgen. in Moyer en The Old Devil Cold Love. Ja, inderdaad. Natuurlijk, hier in de show. En Connie van der Bos met een dramatisch lied. De Noorderzon scheen je voelt. De wanhoop in dat nummer. Geweldig, toch? En het is ook wel een beetje gek als opeens iemand zomaar vertrekt zonder zeggen en eh, niet meer terugkomt. Hm. Nou ja, vooruit. Eh, we zijn hier trouwens lekker aan de koffie. Eh, met appelgebak en eh, met slagroom uiteraard. En vroeger dachten we van, we doen het toch klop, klop op. Weet jij wat het is? Klop, klop. <laughs> ja, een soort nepslagroom. Uh, eh, maar nu niet. Het komt nu uit een mooie spuitbus en het ziet er geweldig uit. En het is heerlijk op de zondagmorgen. Alleen voor de lijn, hmm, minder. Maar goed. We verwennen elkaar maar weer eens vandaag. Tijdens nou, deze aardige dag toch wel. En <laughs> we, we verwennen elkaar ook nog eens met prachtige muziek van Gary Moore.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 Time after time. So long. It was so long ago. But I've still got the blues. used to be so easy fall in love again. But I found out the hard way it's a road that leads to pain. I found that love was more.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 Daar word je ontzettend zen van. Althans, ik wel. En eh, ik zit hier lekker te genieten met de koptelefoon strak op mijn hoofd. En de handen erop, zodat eh, eigenlijk geen nootje van deze nummers kan ontsnappen uit mijn hoofdtelefoon. Geweldig. Je hoort het allemaal hier deze prachtige dunne hier op ZVL. Er is veel te doen vandaag trouwens in de regio. Een uh, zwinconcert, een eh, colorama, een festival. En eh, weet je waar je meer informatie kunt vinden over al die leuke dingen die te doen zijn in uh, Zeeuws-Vlaanderen? Nou, op onze website. Omroepzvl.nl, omroepzvl.nl. Ga naar agenda en daar zie je wat er allemaal te doen valt in onze mooie regio. declare. Show. De schuiver van de vorige eeuw, toch? Plakplaatje. Noem het wat je wil. Een prachtige van Elvis Presley. Can't help falling in love with you. En ervoor Gilbert O'Sullivan en Claire. Aan het einde van het eerste uur. Ik ga zo meteen beginnen aan de tweede uur. Even pauze. Daarna de mededelingen en het nieuws ben ik bij je terug. En dan neem ik uh, wat meer tempo in acht. Dus blijf lekker luisteren hier naar veel. Tot zometeen. En tot besluit van het eerste uur. Sam Smith and Too Good at Goodbyes. You must think that I'm stupid. You must think that I'm a fool. You must think that I'm new to this. But I have seen this song before. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. Man, every time you hurt me, the less that I cry. And every time you leave me, the quicker these tears dry. And every time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I'm way too good at goodbye. I know you thinking I'm heartless. I know you're thinking I'm cold. I'm just protecting my innocence. I'm just protecting my soul. I'm never gonna let you close to me, even though you mean the most to me. Cause every time I open up, it hurts. So I'm never gonna get too close to you, even when I mean the most to you. In case you go and leave me in the dirt. But time you walk out, the less I love you. Baby, we don't stand a chance. It's sad, but it's true. I'm way too good at goodbye.